een Klomp met het NOS-journaal. De explosie van afgelopen nacht in een woning in Huizen... had waarschijnlijk te maken met een conflict in het drugsmilieu. De politie gaat uit van een gerichte actie. Het huis werd kort geleden nog beveiligd door de politie. De bewoner van het huis heeft een gebiedsverbod gekregen... en in de omgeving zijn camera's geplaatst. Door de ontploffing zijn de ramen aan de voor- en achterkant van het huis gesprongen. Niemand raakte gewond. Wel moesten de bewoners van vijf omliggende huizen uit voorzorg geëvacueerd worden. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiewetgeving veranderd te krijgen. blijkt uit onderzoek door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Daarmee schond ze de gedragscode voor oud-commissarissen van de EU. Het kabinet wil snellere vergunningsprocedures voor het boren naar gas in de Noordzee. Nu duurt zo'n aanvraag nog vijf tot zes jaar en dat moet minimaal gehalveerd worden. Dat staat volgens RTL Nieuws in een plan van staatssecretaris Veilbrief. Het kabinet geeft daar deze week waarschijnlijk goedkeuring voor. Om de vergunningsaanvragen te versnellen moeten er meer ambtenaren op worden gezet... en ze moeten zich aan de wettelijke termijnen houden. Die worden nu vaak overschreden. Op het al voor vrouwen heeft België in de eerste wedstrijd een punt gepakt. Het elftal speelde in Manchester gelijk tegen IJsland. Het werd 1-1. De andere twee landen in groep D, Frankrijk en Italië, spelen nu tegen elkaar. De Oranjevrouwen spelen woensdag weer tegen Portugal. Ze moeten het voorlopig zonder Jackie Groene doen.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 Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando.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 Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, Y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz escucha Te rodea la envidia y también la hipocresía.